what you do, what you don't. It's what you're willing and what you want. A snow-capped mountain, a moonlit path, an ice-cold shower, a long hot bath. It's something waiting for you, just a little. rich and famous, dark and dull. It's Nostradamus meets Jethro Tull. It knows your weakness, it feels your strength. It jangle jingles, it clacks and clinks. It's ever present, but it's also like there's nothing there. democracy won't work yeah, yeah, if we're yeah, asleep. That kind of freedom is a vigil you must keep.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 Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bij een eerdere controle vorig jaar bleek bij sommige ziekenhuizen niet altijd een gespecialiseerde IC-arts aanwezig. En ook slaagden veel intensive cares er niet in om buiten kantooruren goede zorg te bieden. De inspectie kondigde toen een nieuwe controleronde aan waar nu dus uit is gebleken dat alle IC's in orde zijn. Bij een ontploffing in een petrochemische fabriek in het noordoosten van Frankrijk zijn twee doden gevallen. Zeker vijf mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten liggen veel slachtoffers nog onder het puin. De fabriek van oliemaatschappij Total ligt in Karlin aan de grens met Duitsland. Er worden grondstoffen gemaakt voor de kunststofindustrie. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven voor een studie waarvoor een loting geldt is fors gestegen. Volgens de IB-groep zijn er ruim 5000 inschrijvingen meer dan vorig jaar. Het gaat om studies als geneeskunde en psychologie. Er hebben zich 333.500 mensen aangemeld voor 19.000 beschikbare plaatsen. Morgen horen de kandidaten of ze zijn ingelood. In kerken in Groot-Brittannië moet voorlopig geen wijwater worden gebruikt... om zo de verspreiding van de Mexicaanse griep tegen te gaan. Dat adviseert de bisschop van Chelmsford aan alle priesters in zijn bisdom. Het is niet de bedoeling om paniek te zaaien, schrijft hij... maar het water kan makkelijk een bron van infectie worden. De bisschop vindt ook dat kerkgangers naar huis moeten worden gestuurd... als ze met griepsymptomen naar de dienst komen. In Groot-Brittannië zijn zeker 17 mensen overleden naar besmetting met de Mexicaanse griep. Het weer, vanavond minder wind en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen zonnig, later op de dag meer bewolking, maar het blijft droog.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 Eh, hier zijn we met onze twee uur klassieke muziek. We gaan door met de strijkkwartetten van Antonin Dvorak. Deze, zijn een opus 34, eh, is, eh, nou, is wat langer en nog inventiever en nog melodieuzer dan wat we u vorige week lieten horen. En hij heeft het toch in bijna even korte tijd geschreven. Die vorige deed hij in tien dagen, deze twaalf. Uh, Bart zal u vertellen. We gaan luisteren naar het strijkkwartet in D-klein, opus 34 van Antonin Dvorak. En dat bestaat uit vier delen. Allegro, alla polka, adagio, finale Pogo allegro. De uitvoering is die van het Stamitz-kwartet. geluisterd naar het strijkkwartet opus 34 van Antonin Dvorak. Dan gaan we nu naar eh, Schubert. Daar hoeven we eigenlijk niks eh, over te zeggen. Geniale uh, pianomuziek. Uitgevoerd door een sublieme pianiste. Ja, we gaan luisteren naar twee impromptus. Schubert schreef eh, twee series, Deutsch 899 en Deutsch 935. Van allebei gaan we de eerste beluisteren. De eerste in C-klein, de tweede in F-klein. Ze worden uitgevoerd door de pianiste Maria Joao Pires.